Maar dat moet veranderen, vinden de studenten en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband. FAM van 22 studeert geneeskunde en doet nu haar kooschappen. Ze krijgt 100 euro per maand. Dus dat komt neer op ongeveer 5 euro per dag dat ik werk per week. Eh, hier kan ik nu al niet meer van rondkomen, eh, omdat omdat ik hiernaast, omdat ik hiernaast niet kan werken. Want ehm, ja, het vraagt best wel veel van me, merk ik, deze stage. Staken doen ze vandaag niet. Wel overhandigen ze een online petitie aan de ziekenhuizen. Die is al meer dan 8000 keer ondertekend. In een huis in Roosendaal in Brabant heeft de politie een drugsapotheek ontdekt. Agenten gingen langs vanwege geluidsoverlast, maar vonden toen keta, GHB, MDMA en pink cocaine. En ook nog allerlei spullen om wiet te kweken en een honkbalknuppel gewikkeld in prikkeldraad. De bewoner van het huis is opgepakt. Milieuactivisten protesteren op de Malediven tegen een Nederlands bedrijf, Boskalis. Dat graaft een lagune uit voor een nieuwe haven. Dat baggeren zou ook nodig zijn als voorbereiding op klimaatverandering. Maar de activisten zeggen dat het juist schadelijk is voor de natuur. Ze proberen het gebagger via de rechter ook te stoppen. Ja, en een bierbrouwer in Duitsland heeft een bijzondere ontdekking gedaan. Het is ze daar gelukt om bier te maken in poedervorm. Je doet wat van dat spul in je glas, roert er water doorheen en na een tijdje heb je een heerlijk biertje. Volgens de bedenker los je daar allerlei problemen mee op. We lossen wasserproblemen, flaschenproblemen, energieproblemen, eh, transportproblemen. Transport is makkelijker. Verpakkingen zijn veel kleiner, zegt hij ook. Dat is allemaal een stuk beter voor het milieu. Poederbier is er trouwens alleen nog alcoholvrij. De brouwer wil er later nog alcohol aan toevoegen. Het weer, vallen wat buien, maar vooral in het westen is er ook kans op wat zon. Het is zo'n 13 graden. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Morgen opnieuw een natte dag bij een graad of 12.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 Zoveel mij zijn verpest geloven. Ze is echt gebroken, maar een mooie vrouw. Het is niet echt gelopen hoe ik het ooit wou. Je moet wel geloven, heb je nooit gesausd. Zie je echt de bodem, dan wie gooit een touw? Hele zaterdag heb ik nagedacht. Zag je gisteren met een vage gast. Zeg je eerlijk, voel me raar genakt. Weet je nog hoe ik kwam toen je jarig was? Weet je nog wie je zei dat je waarde had? Al die is te laat voor dat. Ja, spijt dat van later pas. Stuur je naar de deur, schat, daar is je jas. En ik maar denken dat jij anders was. Ga niet wachten hier op jou, ik heb te lang gewacht. Blijf maar weg van mij, je hebt je kans gehad. Al die cash op mij, dat komt al lang van pas. Ik vraag me af waarom het zoveel moest komen, schat. Of dit alles hiervoor nodig was. Ik had besloten dat het over was. Je hebt mijn grens bereikt, geen overmars. Nu wil je dreigen met nee, je mag je zo niet zien, maar je hebt hem ermee. En bovendien heb ik nog zoveel shit op jou. Maar die dingen laat ik ook niet zien. Ben je doof misschien? Nu zijn de dagen lang, maar de nachten kort zelf dat het anders wordt. Maar wat zeker is, is dat het beter is. Dat jij verliefd op iemand anders wordt. Ik hoorde wat je doet en ik vind het vreemd. Het lijkt alsof je in een film leeft. Maar het gaat niet beter worden als je dingen neemt. En ik helemaal niks van mijn kind verneem. Plus toen ik in mijn cel opgesloten zat, hoorde ik dat je met een gozer was. Ik zeg je eerlijk, voel me zo genakt. Maar ben niet boos op dat, nee, ik sta boven dat. En niemand anders moet je pijn verzachten. Want ik zet je bij deze uit mijn gedachten. Vreemd gaan is wat je van mij verwachtte. Maar zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Ik hoop dat ik binnendring, gewoon eventjes binnendring.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 cut this dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's plucked Two, and from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is two, cause it takes two, not three to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule in this world of lust that I have for you. It's true, true. I to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand, we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of soul. Songs at the cut of a rim. Take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plump ones within. Forward march is the same when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be in top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing and in full swing. Full swing. I show this in gifts. Words are letters, but even without those three, I know you'd be close to me, cuz. Oh, I love you. And the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top ten. Then we could meet Mr. Stucky and Pops Brother Lucky will preach. Let the wedding, the wedding. Shot by an arrow of Cupid through a string of a G clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, by golly G, true boy is ready for what you possess.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 Het kabinet moet op het gebied van stikstof consequenties verbinden aan de verkiezingsuitslag van vorige week. Dat zei CDA-fractievoorzitter Heerma voor een vergadering van zijn fractie. In de Malediven protesteren milieuactivisten tegen het Nederlandse baggerbedrijf Boskalis. Dat graaft een lagune uit zodat daar een nieuwe haven kan worden gemaakt. En de Chinese president Xi heeft zijn Russische collega Poetin uitgenodigd om dit jaar naar Peking te komen. Het is gebeurd op de tweede dag van het bezoek van Xi aan Moskou. En dan het weer, bewolkt met hier en daar regen. Geleidelijk wordt het droger bij 11 tot 15 graden. whisky on the rocks Aangenaam, fimoncieus en madame net crocs Let's go voor hoge tempo, hartstikke idee Vanavond gaan we zo van oh ja lele Vijf over twaalf op zoek naar een dader Voor onder de lakens, dus niet te veel vragen Je lippen die zitten te dicht op mijn kist, maar ik dat is zo. Precies waar ik nu zoek, dus hoe het loopt. Zien we dan die graaf. Stek lang het de nek van een giraf. Stone Island karaf. Juice en gin, ik doe mijn ding. Oh ja, lele. Yo, patras net een sommelier. Flesje hiervan, 2 bij 2 Chardonnay. Zo so sweet als een crème brûlée. Give me some more, net de rhymes. Ik heb mijn eyes van de prijs. Plangen op door die space en ijs. Kom mee op reis. Zet duister in mijn BMW in de kleur van de suikerspin.